Men zegt, wij beiden zijn te jong te jong om liefde te verstaan. Maar niets is minder waar, wij weten van elkaar, dat wij de samen door leven zullen gaan. Wat men van onze liefde zegt, wordt straks door jou en mij weer leid. Met trouw als duurzaam onderpand. Houd ook onze liefde stand.

Te jong om liefde te bestaan, Maar niets is minder waar, wij weten van elkaar, dat wij te samen door het leven zullen gaan. Wat men van onze liefde zegt, wordt straks door jou en mij weer met trouw als duurzaam onderpand. Houd ook onze lieve stand.